leven van geld en succes. Geluk dat je duur moet betalen. Maar leren met schade en schande de les. Dat niets in de wereld kan halen. dat een kind voor je heeft, dat op je verjaardag een bloemetje geeft. En dan kijk je ontroerd naar die twee kinderhandjes, naar die knuisjes geklemd om een bloem. in een wereld gebracht. Vol niet, raketten, atomen. Een argeloos kind dat nog speelt en nog lacht. En niet weet hoe angstig wij dromen. dat het veilig zal zijn. En dan kijk je ontroerd naar die twee kinderhandjes, naar die knuisjes geklemd om een bloempje.